Vijf uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Utrechtse wijk Overvecht zijn de afgelopen avond 23 mensen aangehouden. In een deel van de wijk gold een noodbevel vanwege ernstige verstoringen van de openbare orde. Volgens de gemeente zijn agenten en auto's bekogeld met stenen. Met het noodbevel mocht de politie mensen oppakken als ze weigerden te vertrekken. Rond middernacht was het weer rustig in de wijk. Op de Maas tussen de dorpen Kessel en Reuver is een groot deel van gisteravond gezocht naar een vermiste man. De hulpdiensten zetten sonarapparatuur en duikers in, maar vonden niemand. De politie denkt dat de drenkeling is overleden en gaat later vandaag verder met een bergingsactie. De politie in Tilburg heeft bij het binnengaan van een pand in de stad twee waarschuwingsschoten gelost. In het gebouw waren veel mensen aanwezig die weigerden te luisteren naar de bevelen van de politie, zegt een woordvoerder. Daardoor ontstond een dreigende sfeer. Niet duidelijk is waarom de politie naar het pand ging. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Vanwege een toename van het aantal coronagevallen geldt sinds middernacht code oranje voor negen nieuwe Europese gebieden. Het gaat om Brussel, Parijs, Marseille en verschillende regio's in Spanje, waaronder Madrid, Mallorca en Ibiza. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt niet noodzakelijk reizen daar naartoe af. En mensen die terugreizen naar Nederland krijgen het dringende advies om 14 dagen in quarantaine te gaan. Zuid-Afrikanen mogen vanaf morgen weer alcohol en tabak kopen en naar het café of restaurant gaan. Een groot deel van de coronamaatregelen in het land wordt dan opgeheven. President Ramaphosa zegt dat de piek in coronabesmettingen voorbij is. Het weer. Het is een graad of 18 en het kan wat mistig zijn. Later vandaag wordt het opnieuw broeierig warm... met smiddags vanuit het zuiden regen- en onweersbuien. Lokaal met veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten.